Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het dodental bij de ramp in Libië is opgelopen tot ruim 11.000. Dat zegt de Rode Halve Maan, dat is het Rode Kruis daar. Nog 20.000 mensen worden vermist. Het Noord-Afrikaanse land werd deze week overvallen door overstromingen... nadat het dagenlang had geregend. En daarna braken er dammen door. En het hulpregelen gaat lastig, zegt deze expert. Het land is eh, gefragmenteerd, dus er is geen centraal gezag. Er is een internationaal erkende regering, maar die heeft ook in het gedeelte wat het bestuurt op heel veel plekken geen eh, e-, e-, echte eh, macht. Nederland wil ook een hulpteam sturen, maar Libië moet daar nog ja op zeggen. Op Groningen Airport is een vrouw opgepakt omdat ze 52 miljoen euro zou hebben gestolen met fraude. Ze werd internationaal gezocht en wilde naar Spanje vliegen, maar bij de paspoortcontrole werd ze herkend. Ze zit nog vast en wordt waarschijnlijk overgedragen aan Duitsland, want daar wordt ze verdacht van al die miljoenen fraude. De internationale ruimteorganisatie NASA heeft een nieuwe chef UFO aangesteld... voor een nieuw onderzoek naar buitenaards leven. Experts vragen daar al langer om. De nieuwe UFO-chef moet een database aanleggen... waarin alle keren dat een UFO wordt gespot, wordt opgeslagen. En de naam van de chef blijft geheim... omdat dat soort mensen vaak worden bedreigd. En over een paar minuten schijnt hij voor het allerlaatst in het 8 uur journaal. Mijn collega Gerrit Hiemstra. 25 jaar lang deed hij het weer bij het NOS journaal. Gerrit Hiemstra, ja... Ja, dat is toch een tijdperk wat aan einde komt, hè? Uh, mag, mag hij hier doen? Volgens mij was het een eh, goede weerman, dus eh, ik eh, ik, eh, het is jammer. Al die goede mensen die weggaan, ja, die mis je op een gegeven moment. Maar ah, ja, er zijn ook nog jonge goeie. We hebben toch nog wel hoop dat het goed komt. Ik wens hem heel veel succes. Ja, Gerrit zag de bui al een tijdje hangen. Hij gaat zich nu met een nieuw bedrijf inzetten om broeikasgassen terug te dringen. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond eerst bewolkt en droog. Later vanavond kans op mist. En morgen volop zon en een graad of 24.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 want dat is altijd wel even handig om dat te doen. Ik zei, we hadden een klassieker. 2014 was dit voor mij toch eigenlijk best een van de singles van het jaar. Dat is Halfway Station met... The Great Beyond. En we hebben ook vanavond een live optreden. Want het is eh, weer twee weken geleden dat, eh, dat het woord laatst was geweest. Heel leuk is eh, ook de aanleiding. Eerst Bernard Hering, goedenavond. Goedenavond. Ja, want zelf hing je ook al in de mailbox bij, bij mij op een gegeven moment. Hè, van, van ik heb een materiaal wat eventueel bruikbaar is voor het programma. Nou, ik heb het af zitten luisteren. Dat is het zeker. Dus, eh, dus ja, dan, eh, dan, is het, eh, dan is het fijn om dat te mogen constateren. Maar dat was alweer een tijdje terug volgens mij dat jij het bericht hebt gestuurd. Ja, nou ik dacht dit is een goed idee. En dankjewel dat ik hier mag zijn. Dat is ja. superleuk. Ja, dat, dat is één. En we gaan straks natuurlijk nog meer horen van wie is Bernard hier onder andere. En twee, dat is een bekende, een wederzijdse bekende, maar is ook hier bijna stamgast. Die komt één keer in het jaar, behalve in 2022 eh, is hij niet geweest. Want toen had hij het eh, druk met Hemingway, maar dat eh, gaat hij de komende tijd nog een keer krijgen. Jij kent hem ook, is PJM Bond. Zeker. Want wat, waar ken jij hem van? Ja, wij brengen allebei onze platen uit bij het prachtige Concerto. Mhm. En ehm, dat is eigenlijk de connectie. En voor uh, eh, mijn album release show was ik ehm, op zoek naar een te gekke pianist, toetsenist die, eh, die mij kon eh, ondersteunen. En toen kwam, ik al heel snel bij Paul Bond uit, oftewel PM e Bond. Ja. En ja, dat was te gek. Het was tof dat ik het wilde doen. En we hebben veel plezier gehad, dus dat was heel leuk. Ja, brakke grond heb je de release show gedaan. Nee, Betty asfalt. Oh ja, Betty asfalt. Theater bij, Amsterdam. Bij Hartje Amsterdam, heel leuk. Petty Asfalt eh, Complex. Nou ja, goed. Eh, dat, eh, dat was de, toen, maar ik vond het wel leuk. Want vorige week kwam er een aanleiding dat we elkaar weer eens even tegenkwamen. Maar in een aanloop naartoe, toen zei hij... Weet je wie je moet uitnodigen, zei Paul tegen mij. Bernard Hering. Ik zeg, joh, ik, ik heb al een mailwisseling met hem gehad. Ga weg! <laughs> dus dat was een beetje, dat was wel, wel <laughs> grappig. Dus liepen wel twee sporen eh, naast elkaar. Ehm, maar eh, ja, zijn werk is net een tikje anders. Dus een beetje eh, verhalend. Maar jij zit meer in de Americana-hoek. En hij wat meer in de richting van folk gaat het eigenlijk op, toch? Denk ik. Ja. Of niet? Zie ik het verkeerd? Eh, ik weet het niet. Ik vind, ik vind dat ik ook wel folk maak eigenlijk. Met mhm. Amerikanen. Ik denk dat het wel Amerikaanse focus, waardoor het Amerikanen wordt misschien. Ja, <laughs> dat, zo kan ik het ook zo eh, noemen. Eh, ik heb het album al meerdere malen beluisterd, maar daar komen we zo op. Ehm, eerst over jou, want ik heb even in een beetje in de bio zitten kijken. Maar je komt oorspronkelijk uit Zeeland. waar in Zeeland ben jij eigenlijk groot geworden? Nou, tegen de Belgische grens in een klein ah, dorpje. Zeeuws-Vlaanderen. ja. ja. Aardenburg heet dat. Ja. En daar heb ik eh, eerst een hele poos gewoond... totdat ik dacht, nu is het tijd om eh, te vertrekken. En toen ben ik eh, naar Amsterdam verhuisd. Ja. En tegenwoordig woon ik in Haarlem. Ja, hoe ben je dan in Haarlem uh, verzeild geraakt? Ja, en, toevalligheden, zullen we maar zeggen. Ja, oké. Okay, kon ik ooit de wereld rondreizen voor een langere periode. En toen kwam ik terug met mijn meisje. We waren op zoek naar een huis. Zijn goede vriend van ons tegen, tegen ons van... <clears throat> sorry. Ja. Ik heb nog een een huis in Haarlem waar je even kunt verblijven tijdelijk. En zolang je op zoek gaat naar een huis. En toen vonden we het eigenlijk heel leuk. En we zijn sindsdien blijven plakken eigenlijk. Ja. Ehm, en dat is nu zeven jaar geleden, denk ik. Dat is alweer een lange tijd. Maar Haarlem eh, staat toch een beetje te boek, boek als een muziekstad. Eh, wat merk jij eh, daar zelf van? Nou, best wel wat. Want ik, ik ben regelmatig te vinden ook in Café de Vijfhoek. Ja, dat weet ik. dat, uh, die, eh, daar, daar, daar ken ik veel eh, muzikanten en daar komen veel muzikanten. En daar is ook maandelijks zijn ook wel muzieksessies en zo. Dat is allemaal heel kleinschalig en dat hm. maakt het juist heel leuk. Dus iedereen kan even een gitaar pakken of even achter de piano gaan zitten... en even een song doen die die heeft geschreven. Dus heel toegankelijk en heel gezellig. Dus Open mic karakter. Ja, een beetje, ja, een beetje wel, ja. <laughs> ja. ja. Is het dan ook zo dat, dat, dat je dan op een gegeven moment Ehm, ja, vertelt van hoe jij tegen muziek aankijkt... van degene die daar eh, speelt. En dat dat een beetje op een eh, leuke manier gaat. Hè? Want dat, eh, dat doet dan mee een beetje denken aan de Songwriters Guilds... die er ook zijn in plaatsen. Of is het gewoon alleen maar spelen en zien wat, wat iemand ervan vindt... Of, of iemand het leuk vindt of niet? Nou, er wordt natuurlijk ook wel over gesproken. En dat is ook wel heel leuk. Als je met andere muzikanten bent... dan wordt er al snel over muziek gesproken. Dus dat is hier ook, ook zeker het geval. Dus ik vind het ook leuk om ja, ik vind het ook wel leuk om een mening te geven. Dus ik vind het ook altijd wel, kan het wel waarderen als andere mensen dat ook doen eigenlijk. Ja, ehm, dan dit album. Eh, volgens mij heb je ook in 2018 volgens mij ook nog een album uitgebracht. was, ja. was, dat, was dat de allereerste die je uitbracht? Nee, het allereerste wat ik uitbracht was een EP eh, e op vinyl. Ja. In 2016 die had ik opgenomen met eh, Pablo en Luca van der Poel van de, de band De Wolf. Wolf ja. En ehm, in de studio van Pablo in het keldertje in, eh, in Utrecht aan het water. Ja. Dat was eigenlijk het eerste wat ik echt heb uitgebracht. En zo ben ik ook bij Concerto gekomen. En hebben we samen de debuutplaat eh, Pioneer Avenue uitgebracht in 2018 eigenlijk. Ja. Ehm, wat is het karakter van dat album, Pioneer Avenue? Ja, het is een heel ander album dat ik nu heb gemaakt. Het is meer een bandplaat in zekere zin ik, vond het heel tof om toen een, plaat te maken... Waar, waar de liedjes echt in bandvorm echt... Eh, uitge uitgebracht werden, zeg maar. En het is, het, is, het is ook een heel andere opgenomen plaat. Het is, het is, wat, het is wat meer, moet ik het zeggen, Amerikanen volk en een licht vleugje pop. Terwijl dit, dit eh, heeft mijn nieuwe plaat heeft eigenlijk meer eh, rauw karakter, ja, denk ik. Ja, ja, dat, ja. Uh, dat, dat haalde, eh, wel heel sterk uit. Maar dat maakt ook wel een beetje de sfeer die, het, die bij, bij het nieuwe album uit... bij het album hoort, hè? Out of Thin Air heet die. Ja. ja. hoe ben jij om dat idee te gekomen om juist zoiets te gaan doen? Om deze stijl wat meer nou, het, is, eigenlijk de, de manier hoe ik al twintig jaar liedjes schrijf. Ja. Aan de keukentafel en ook vaak optreed op die manier. En dat ligt eigenlijk heel dicht bij mijn natuur om op die manier muziek te maken. Dus het was eigenlijk een hele voor de hand liggende keuze om te zeggen... oké, maar we hebben nu die bandplaat gedaan, dat wilde ik heel graag doen. Hm. Nu gaan we even terug naar de basis en we gaan gewoon muziek maken zoals ik dat eigenlijk altijd al doe. En ik vond het heel belangrijk om het live en analoog op te nemen... dat ik heel puur muziek wilde opnemen. Gewoon echt de keerde waarheid wilde opnemen. Ja, ja. En ja, dat is waarom we het zo op die <laughs> manier hebben gedaan. Ja. Heb, je, heb je ook iets met het land zelf, met Amerika zelf? Ja, ik vind het wel tof. Ja, ik heb een liedje op het plaats in dit Colorado. Dat, komt, dat is wel geschreven omdat ik met heel veel plezier door Colorado heb gereisd. Anders had ik dat nooit gemaakt. Ja. En het is niet het is niet zozeer dat ik eh, die platen gemaakt met Amerika in het achterhoofd. Maar wel met eh, de gedachte van ik hou van de wereld rondreizen. Dus mhm. eh, dat veel meer eigenlijk, denk ik. Ja, dus, het is een breder perspectief. ja, de Amerika is meer, niet zozeer het land, maar meer de muziek die er vandaan komt. Waar, mhm. ik, waar, ik, waar, ik, waar ik veel liefde voor heb, wat ik tof vind. Springsteen of Dylan, gewoon de helden uit de States die, die gewoon fantastisch zijn. Mhm. En ook het heden in de dagen heb je ook genoeg te gekke muzikanten daar. Mhm. Maar ik denk dat dat het meer is eigenlijk. Dat, eh, Ja, eh, Bruce Springsteen, je noemt hem al. Ehm, ja. dat is ook eh, iets waar, <laughs> dat vond ik ook wel leuk. Op een gegeven moment, in het, toen wij even elkaar belden voor, voordat we deze afspraak maakten. zei ik al, nou, hij doet mij hier en daar zelfs denken aan Bruce Springsteen op Nebraska. En wat denk je wat eh, de heer Bond zegt? Die zegt, eh, het doet mij denken aan, eh, aan Bruce Springsteen en Nebraska. Ik zeg, nou dan heb ik het toch goed gehoord. dus ja, zeg het maar. Dus... Ja. dat vind ik wel zo opvallend eerlijk gezegd. <laughs> ja. ja. het is ook een beetje de manier van opnemen. Weet je, dat is ook gewoon... Ja, want, dat, want daar komen we even, zo op. Maar eerst even over, over Springsteen dan. Ja. ja. Ja, ik vind Springsteen fantastisch. Ik denk dat het... Eh, een grootheid is eh, qua, songwriting, qua mensen weten te inspireren met zijn muziek. Mm. Ja, waanzinnige songwriter en ook fantastisch live trouwens. Dus gewoon, eh, dat is gewoon een legend. Ja, maar heb je ook een beetje naar het verhaal hoe hij dat misschien heeft aangevlogen, Nebraska? Want dat, ja, dan kom je eigenlijk een beetje in de buurt van, van het verhaal met het opnemen, waar je ook al op... op... Ja, alleen Nebraska was eerlijk gezegd niet echt dus een inspiratiebron. Ik vind het gewoon een hele vette plaat. Alleen ik mm. wilde gewoon graag een analoog plaat opnemen... zoals dat vroeger ook gebeurde. En zoals mm. eigenlijk in de jaren ja, 60, 70... heel veel platen zijn gemaakt van volk, Amerikanen, muzikanten... die voor een microfoon gingen zitten en plaat gingen maken. Dus ik was ja. eigenlijk meer in de brede zin van van die manier van muziek maken. beetje in de eh, traditie van de grote eh, Amerikaanse songwriters Ala, laat ik maar even een naam noemen. Jim Croce bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, ja, ja, dat, zeker, dat is zeker iemand die ik veel heb geluisterd. En ja, die, die is ontzettend goed. En dat is wel precies het sfeertje, ja. Ja, dat, dat, eh, vond ik dus ook. Want eh, ook dat haalde ik er toch wel een beetje uit. Nou, Jim Croce had ook een bepaalde sfeer eh, in zijn werk. En dat was ook weer wat ik bij jou ook daarin terug hoorde. Overigens, de man is van het jaartal 19... 43 is 30 eh, geworden in 1973. Dus het is alweer 50 jaar geleden dat, eh, dat deze man inmiddels ook al is overleden. Dus ja, we zitten in een, eh, wat dat betreft in een, in een bijzonder jaar, 2023. En dan maak jij nog eens een, een, een, plaats waarin al dat... al die sferen een beetje bij elkaar aan het komen zijn. Ja, ja, Jim Croce is echt een goed voorbeeld. Ehm, ja. Dus het is fantastische muziek. En ik, ik, ik wilde gewoon heel graag een plaat maken die je komt er gewoon uit bij het verleden. Weet je wat is? Je, als je een analoge live plaat op wil nemen... dat, dat doen niet zo heel veel mensen meer tegenwoordig. Omdat je, je kan je heel makkelijk conformeren naar eh, makkelijkere manieren om het te doen. Hmm. En dit is eigenlijk gewoon jezelf heel moeilijk maken. Ja, ja. <laughs> dus dat hoeft niet per se. Maar ik vond dit gewoon heel vet om het op deze manier te doen. Ehm, ja. Ja, nou goed. We gaan eh, zo dadelijk natuurlijk eh, nog, nog meer van je horen. Dat doen we over trouwens een minuut of acht zo'n beetje. Eh, maar eerst eh, gaan we ook iemand eh, laten horen die eveneens de stijl Americana. Maar dat is in iets wat uh, pittigere uitvoeringen in dat, dat opzicht. we hebben hem hier ook gehad in deze studio. dat is Max Polman. En hij heeft dit nummer Dance with the Devil ook op single uitgebracht. wake up on the bathroom floor, covered in blood. I don't want her to see me like that, so I keep on locking the door. devil abandoned roses laying down on the floor. Don't you dwell, little boy, cause tears will help Cloud Cuckoo. Uh, ze was dat eh, vorige week in de uitzending. En dat was ook wel leuk. Want de aanleiding is dat ze dus nieuw materiaal eh, heeft uitgebracht. Dat is dit nummer. dat, nummer dat nummer dat heet Cocaine Kisses. En er zit ook nog iets anders aan vast. de popronde die komt er ook aan. volgende week al. ik geloof zelfs, denk ik zelfs dit weekend al. Maar volgende week sowieso. En dan is het bij de Cornuiten zelfs van eh, podium 107 eh, hebben ze daar een hele zondag voor ingeruimd. En daar zit ook bijvoorbeeld een band die Marcus en ik kent. Namelijk Mare Charlie, eh, de popronde. En Cloud Cuckoo, die komt naar Haarlem ook tijdens de popronde. Namelijk spelen in de Flapkan. En dat moet Bernard denk ik ook nog wel wat zeggen. Want het is ook een, een, een etablissement waar ook nog veelvuldig nog wel eens wat muziek te horen is. Live muziek, toch? Zeker. Ja. Ehm, we, staan er, eh, we zijn er klaar voor, want eh, eh, het eerste nummer van het blokje van... Of ja, het eerste nummer van het blokje van twee. Want, want we hebben daarna in het volgende uur nog een blokje van twee. Het eerste nummer, hij heeft het al een beetje gezegd. het karakter van Amerika in Colorado. Want dat, daar gaat het nummer over. Dus ik zou zeggen, laten we maar horen. Hier is Colorado met Bernard Hering. You don't have to feel lonely, I promise. If spring arrives early, drive down until you reach, till you ride. Till the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Sure, you'll find work down here. Though I saved enough to see it through the year. I work overtimes on Thursdays, so on the weekends after night can catch a movie, I promise. Baby, don't you worry. We're rent cheap until we find someplace nice. Till the first autumn sky will sparkle your eyes with its evening light. Come and see me in Colorado, where the mountains kiss the sky. We'll start a new life together, leaving the past behind. Come and see me in Colorado. Lay your doubts and fears aside. We'll start a new life together, leaving old days behind. Come and see me in Colorado. come and see me. Come and see me. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me in Colorado. Come and see me. Come and see me in Colorado. That was hem. Colorado. En een van de nummers die eigenlijk min of meer, dacht ik ook als single, is uitgebracht. Want eh, er zijn er ook een paar die ja, min of meer ook eh, via de streamingsdiensten toch nog eh, bereikbaar zijn. Maar als je het hele album wil hebben, wat let je? Ik zou zeggen, haal hem gewoon even bij een plaatselijke vinylboer. Dat, volgens mij zou dat ook dit weekend kunnen. Um, Kun je bijvoorbeeld zelfs, kun je zelfs ook nog eh, een in-store optreden zien... bijvoorbeeld van Elephant in eh, Noordend... om maar even een platenzaak in Haarlem eh, te noemen. Daar komen we straks nog wel even op. maar goed, want het vinyl is altijd denk ik het beste. En Bernard heeft dat ook eigenlijk net een beetje zitten vertellen... dat het een beetje een authentiek verhaal is. de sfeer van de jaren 70. Nou, die hebben we net bij Colorado gehoord de tweede ehm, is nu in de maak. En die gaan we nu horen. En dat is Drive On, Drive On. Drive down the road that takes a bend, like I did when I first saw you, diving naked in the creek. It's as a road where we greet each other like we're still 19. Pretend nothing happened in between. You could choose to hit the brakes. Hear what I've got to say. Drive on, drive on. If you see me, I'll be waving, girl. Down the dusty roads of Arlenville. If you leave me waiting for too long, in troubled dust I will disappear. Maybe the day will feel cold. Let me me you wanna hold. Warm blanket is all you need, perhaps a warm cup of tea, or you don't dare to dive at all. You drive on, drive on. If you see me, I'll be waving, girl, down the dusty roads of Arlington. If you leave me waiting for too long. In troubled dust I will disappear. But if you stop to say hello, please roll down your window makes talking more easy. Maybe we feel how it used to be the times we talked for hours long. Till you had to get back home, mine drove you down the dusty roads for the new morning arose. Drive on, drive on. If you see me, I'll be waving, girl, down the dusty roads of Arlenville if you leave me waiting for too long. In troubled dust I will disappear. In troubled dust I will disappear. In troubled dust I will disappear. Ja, en het, eh, wat, eh, wat, ja, dan betrap ik me er ergens eh, zelf een beetje op. want ik zit dan op een gegeven moment een beetje verscholen achter dit beeldscherm, ogen dicht. En dan zie ik zo voor me alsof het in een, in een kleine popzaal is... waarin Bernard dan gewoon inderdaad op een kruk zit met akoestische gitaar... En eigenlijk zijn Morgens en ik dan de enige die klappen. Maar dan zit ik me voor te stellen... dan moet je iets meemaken als er 500 mensen dat zitten doen. Jij op zo'n kruk, akoestisch gitaar... en dan de laatste eh, ja, toon van de gitaar valt stil. En dan op een gegeven moment een uitbundig applaus. Dat, dat is een beetje ook het karakter van, van een beetje van dat nummer... Eh, wat, ik, eh, wat ik in de beste jaren wel eens hoor... van live-opnames van de grote Amerikaanse songwriters die eh, Amerika heeft voortgebracht. Nou, daar hadden we het eh, net al een beetje over. Maar dat is een beetje het, eh, de sfeer die ik ook een beetje terug moest proeven uit dit nummer van, van jou net, Bernardus. Dank je. Ja, dus je bent er ook echt letterlijk in geslaagd om mm, dat geluid wat je, wat je wilde overbrengen. Ja, dat, dat breng je ook inderdaad over. Dus dat, is alleen maar een groot compliment over de manier waarop je de opname hebt gemaakt. Dus, dus, dus dat... Eh, eh, maar we gaan eh, straks natuurlijk nog meer van je horen. Eerst gaan we weer verder met muziek. Want dat is ook waar dit programma op gebouwd is. Curiosity is de, het nieuwe materiaal onder meer van... Labashida. En ze zijn bezig weer met een aantal optredens in de maak aan het doen. En een ervan zal, of een aantal zullen er ook hier in Nederland komen. Curiosity is van Blueprints. En ja, eh, Curiosity is misschien wel een beetje heel kort. stevig, maar goed, eh, het is ook eh, kort maar krachtig. Dan gaan we iets eh, weer even sophisticated draaien. Nou, dat moet, dat moet Bernard zeker kennen, want hij is tenslotte de sessiemuzikant van dienst geweest tijdens de avond dat hij daar heeft gespeeld. Wij krijgen hem nog. Op 19 oktober komt hij deze kant op. En dan gaat hij ook nummers horen van In Our Time. Maar eerst gaat hij die EP al uitgebracht. Hier is P.A. en Bond met Big Two-Hearted River Part 2 bitter sea, and its landscapes unfold. Rational Library was dit. Eh, en dit was een van de singles die ze hebben afgehaald eh, van het album Good Busy. Eh, bovendien over bezigheden buiten huis. Dat heeft Joshua Baumgarten uh, dus wel afgelopen zondag ook gedaan. Het was het eigenlijk min of meer het verhaal van de twee Joshua's. Want de stem in de stad werd mede ook vormgegeven door die andere Joshua. Namelijk Joshua Nollet van Chef Special... Eh, maar eh, Joshua Baumgarten, eh, die we kennen van deze band... die heeft het de hele avond eigenlijk... Oh, nou, misschien ook een deel van de middag... Ehm, als een gastheer alles aan elkaar gepraat. De uh, Irrational Library onthouden mensen. Want dit is dus de single die eraf gehaald is van het album Good Busy. Huevas Rancheros. Ken je ze, Bernard? de Irrational Library. Ja, zeker. Joshua was zo vriendelijk om een vorige albumrelease ook een onderdeel... Kijk, dus- Heeft hij nog spoken word gedaan en zo. Als ja, daar is hij goed in hoor. Ja, dat, is hij meestal in. Super toffe gast ook. Dus, eh, ja, ik heb hem van de week nog even aan de telefoon gehad. Omdat we nog even het een en ander moesten uh, rechters breiden voor het, eh, het verhaal van hun. In dit geval. Want zij hebben ook materiaal uitgebracht. Dus nog niet eens zo gek lang geleden. Volgens mij is het nog een week oud. Dus het zegt genoeg. Weer even terug naar jouw album. Want ehm, er zit natuurlijk wel het een en ander aan idee achter? Want hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om juist de, eh, dit op deze manier te gaan doen? Deze, eh, dit album Out of Thin Air. Nou, ik schreef de, de, de, liedjes aan de keukentafel. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook hoe ik ze het graag wil horen. Dus ja. ik wil eigenlijk... Heb je dan ook op dat moment een beeld meteen er ook bij of niet? Bij hoe ik het opgenomen wil hebben? Nou ja, maar goed, je bent dan bezig aan de keukentafel. Maar eh, als je aan het schrijven bent, dan kan ik me ook wel aan de indruk onttrekken dat je, of niet aan de indruk onttrekken, dat je dan ook een bepaald beeld hebt van hoe je het wil hebben. Eh, ontstaat daar dan meteen ook het idee? Ja, Nou, uiteindelijk wel. Kijk, eerst ging ik alle liedjes schrijven aan de keukentafel, zeg maar. En, mhm. ehm, dat is een heerlijke plek en dan kan ik lekker mijn ding doen. Ja. En toen ik eenmaal alle liedjes had... begon met de eerste liedjes te schrijven... en Colorado was eigenlijk de eerste waarvan ik dacht... oké, dit moet op de plaat. En nu weet ik welke plaat ik wil gaan maken. Ik wil gewoon een plaat maken die live en analoog wordt opgenomen. Dat dat heel puur is. En dan kom je een beetje in de buurt bij. Alsof je aan de keukentafel zit als luisteraar. Ja, ja, ja. En dat was wel een beetje het idee. Dat ik denk van het zou wel tof zijn als je zoiets maakt dat mensen het dat je bijna naast op de bank zit. Tenminste dat gevoel een beetje probeert. Uh, dat jij eigenlijk op, eh, eh, dat jij op het, daarnaast zit op de bank van de mens eh, voor wie de muziek bedoeld is. Ja. Dat is een beetje de eh, gedachte erachter. Ja, Dat is een hele mooie, mooie streven om dat zo, eh, zo goed mogelijk te benaderen. En dan, dan hadden we het net over, want op het album aan de achterkant waren alle, alle songs op staan. Er staat zo'n afbeelding van zo'n zo'n zo'n ouderwetse analoge tape. Die, ja, heb je er dan nog zo één liggen? Dat je, dat je denkt, nou, daar moest ik toch maar iets mee gaan doen. Zoiets? Nou, een goede vriend van me heeft een, eh, heeft een analoge studio in Amsterdam. Mm. En daar, uh, daar hebben we de plaat opgenomen. Hij heeft een fantastische A-track recorder... die inderdaad op de achterkant van, de, van het album staat. Ja. En eh, samen hebben we het opgenomen. Ik kwam met een stapel liedjes aan. Ja. Hij zorgde dat het fantastisch ging klinken in de analoge studio. En ja. Ja, nou, ik heb wel de tapes nu thuis liggen. Dat is oh, dat wel. Dat, eh, ja, ja, ja. Maar moet je... Ja, want als je die tapes hebt, maar... Hoe speel je ze dan af? Heb je dan toch nog ergens iets van Nou, dat is meer leuk om te hebben. Want oh. <laughs> dat is meer... Eh, maar als ik het wil luisteren, zet ik de plaat op. Ah, oké, dus, dat eh, is wel tof dat je <laughs> gewoon de originele tapes waar het op is genomen. Ja, is ehm, nou heeft Concerto dus ook wel een beetje de, de reputatie om dat te doen. Immers, ze hebben ook een eigen winkel in de Utrechtse straat in Amsterdam. Ja. Bij het Rembrandtplein, mensen. Dus eh, daar kun je ook uh, terecht. En eh, zijn ook regelmatig in-store optredens. Dus, maar wordt, dat ook, wordt dat ook een beetje, ja, een beetje gepromoot in dat opzicht, of niet? Ja, ja zeker. Ik bedoel, Concerto is, is eigenlijk van het begin heel betrokken geweest met het album. En ik heb van het begin ook echt gedeeld wat ik wilde gaan doen. En dat vonden ze heel tof. En toen mm. we weer samen gingen werken om deze plaat samen op de markt te brengen Ehm, ja, we gingen er ook wel samen voor om het zo goed mogelijk in de wereld te zetten. Dus de dag na de albumrelease vorige week, wanneer was het? Dat is al bijna twee weken geleden. Ja, dat is al bijna, oh, ja, dat, dus, dat snel, het gaat heel snel. Ja, nee, in september was het volgens mij ook. Eh. ja, dus de, toen heb ik ook eh, bij Concerto een instore gedaan. Klopt, ja. Eh, dus dat, was... dat, was hartstikke leuk. En, en daarna nog andere platenzaken ook langs waren. Ja. Dus ze, helpen wel uh, eh, mee. Dat is heel fijn. Ja, eh, Staan er dan op eh, dat moment ook nog ergens optredens in platende winkels in, de, in het land? Ja, nou ik heb er net vier gehad. Deventer, Apeldoorn, Amsterdam. En ja, daar zitten er toch wel een aantal, hè? Dat weet ik. Ja. Deventer, Apeldoorn. Uh... Ja, zeker. En we gaan er nog meer doen binnenkort. Ja. Ik ga nog in Hengelo spelen. In, nog opnieuw bij Concerto. Mhm. Ehm, en ook komen er nog optredens aan deze de eh, komende maanden. Dus we zijn nu alles aan het volplannen. En eh, ja, het wordt hopelijk een eh, mooie winter. Je, hoeft je in ieder geval niet te vervelen. Dat is één ding wat zeker is. Nee, nee, nee, dat is niet het idee. Nou, we gaan op richting het nieuws van 9 uur. Want we hebben nog zo dadelijk nog een uur. maar over opnames gesproken. In Haarlem is het slachthuis weer nieuw leven ingeblazen. het slachthuis Haarlem. Het zit in Haarlem-Oost. Het heet ook niets voor niets het slachthuis, want het eh, zit in de slachthuisbuurt. Eh, dat is een eh, culturele vrijplaats. En twee leden die wij van vroeger kenden, namelijk Nemesis, zitten in deze band. En dan heb ik het over Higpie. en de opname hebben ze daar ook gemaakt. En dat is deze opname, Something.